Daarin staat dat de vijf officiële kernmachten, de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China, sneller werk zullen maken van het terugbrengen van hun kernwapenarsenaal. Ook is afgesproken dat er in 2012 een conferentie komt over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. De conferentie tegen de verspreiding van kernwapens wordt eens in de vijf jaar gehouden. In 2005 konden de landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend het niet eens worden. De bijeenkomst eindigde toen zonder slotverklaring. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken zegt tevreden te zijn dat er na tien jaar weer een actieplan ligt. De jongen van elf uit Den Bosch, die donderdag zei dat hij in de speeltuin was mishandeld, heeft zijn verhaal verzonnen. De jongen heeft wel een brandende vloeistof uit een spuitbus in zijn gezicht gekregen, maar volgens de politie was dat zijn eigen schuld. Donderdag zei de jongen dat hij door iemand van 18 was mishandeld. Maar diezelfde avond kreeg de politie van Den Bosch al signalen dat het verhaal rammelde. Gisteren gaf de 11-jarige toe dat zijn verhaal niet klopte. Hij liep door de vloeistof brandwonden op in zijn gezicht. Zwemmer Pieter van de Hogeband is onderscheiden met de Fanny Blankers Koen Carrièreprijs. Hij kreeg de prijs gisteravond uit handen van NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis. De nu 32-jarige van de Hogeband stopte in 2008 met wedstrijd zwemmen. Hij werd drie keer Olympisch kampioen en won vele medailles op de WK's en EK's. De carrièreprijs werd in 2005 door sportkoepel NOC-NSF in het leven geroepen om Nederlandse sportlegendes te eren. Eerder werden onder andere Johan Cruijff, Peter Blanchet en Leontien Zeilaert van Moorsel onderscheiden. Vorig jaar kreeg Inge de Bruin de Fanny blankers carrièreprijs.